Jelle Seubring met het NOS Journaal. Na twee weekenden vol verkeerschaos verloopt de derde tijdelijke afsluiting van de A2 bij Vianen rustiger. Dat constateert de burgemeester van Vijf Herenlanden, waar Vianen onder valt. De werkzaamheden veroorzaakten vorige weekenden veel problemen op de binnenwegen. Veel automobilisten volgden de omleidingsroute over de A27 niet. Rijkswaterstaat deed voor dit weekend een dringende oproep om dat wel te doen... Daarnaast zijn enkele sluiproutes afgesloten. Na dit weekend wordt de A2 bij Viana nog drie weekenden afgesloten voor de werkzaamheden. De marine van de Iraanse revolutionaire garde waarschuwt schepen in een verklaring om niet richting de straat van Hormuz te varen. Dat zal worden gezien als samenwerken met de vijand. Deze schepen zullen worden aangevallen. Volgens Iran is de zeestraat gesloten omdat de Amerikanen de zeeblokkade niet hebben opgeheven. Volgens Duitse media zijn afgelopen dag wel twee cruiseschepen van een Duitse rederij door de straat van Hormuz gevaren. Beide schepen zijn op weg naar de Middellandse Zee. Nieuwe datacenters kunnen voorlopig niet in gebruik worden genomen. Er is niet genoeg ruimte op het stroomnet, zegt netbeheerder Tenet. Die beloofde eerder wel een aansluiting voor de bedrijven, maar komt daarop terug. Een bedrijf dreigt nu naar de rechter te stappen als er niet op tijd een stroomaansluiting is. De Oranje Vrouwen hebben in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk gelijk gespeeld. Het werd 1-1. Nederland stond met de rust achter, maar een kwartier voor tijd maakte Wieke Kaptein de gelijkmaker. Oranje blijft koploper in de pool. Begin juni speelt Nederland de laatste kwalificatieduels tegen Ierland en Polen. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK in Brazilië.